fijne dagen en een voorspoedige start. Dik de Hark met het NOS Journaal. Huishoudens hebben in oktober 2,4 minder uitgegeven dan een jaar eerder. Dat is de grootste krimp in de afgelopen drie jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Mensen houden de hand extra op de knip vanwege de btw-verhoging die op 1 oktober inging. Ze gaven vooral minder uit aan duurzame goederen als kleding, elektronica en auto's. Zo daalden de uitgaven van aan auto's in oktober met ruim 30 de werkloosheid is vorige maand gestegen naar 7 Volgens een Centraal Bureau voor de Statistiek waren in november 552.000 mensen werkloos. Het zijn er 100.000 meer dan een jaar eerder. Vooral onder de 45-plussers is de werkloosheid opgelopen. De jeugdwerkloosheid liep op naar 13,7 Schiphol heeft vanochtend de 50 miljoenste passagier van dit jaar ontvangen. De vrouw uit Veghel arriveerde met een vlucht van de KLM uit Singapore... en werd opgepakt, opgewacht door de directeur van de luchthaven. Nog nooit werd het vliegveld in een jaar tijd door zoveel mensen bezocht. In 1980 verwerkte Schiphol zo'n 10 miljoen mensen. Schiphol mag nog doorgroeien tot 60 miljoen passagiers. De leefomstandigheden van asielzoekers en vluchtelingen in Griekenland zijn mensonterend, zegt Amnesty International. Volgens de organisatie is Griekenland niet in staat om de duizenden asielzoekers en vluchtelingen veiligheid en onderdak te bieden. Vooral voor kinderen zonder begeleiders is de situatie schrijnend. Als er in een detentiecentrum geen plek is, worden alleenstaande kinderen volgens Amnesty op straat gezet. De subsidie om het Metropoolorkest te redden zal ten koste gaan van de publieke omroep en van de cultuur. Dat hebben minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker gezegd in de Tweede Kamer. De meerderheid van in elk geval VVD en PVDA wil het bedreigde orkest te hulp schieten met 7 miljoen euro extra. Daardoor kan het orkest doorgaan tot 2017. Het geld komt voor een deel uit de mediareserves, voor een ander deel uit de begroting cultuur. Het weer bewolkt vanuit het zuidwesten trekt een regengebied langzaam het land in. Tegen de avond kan in het noordoosten natte sneeuw vallen. Temperatuur tussen 3 en 6 graden. Dit was het. RMS. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt vandaag wel op snelheid gecontroleerd op onder meer de A37 tussen Hogeveen en Emmen en op de A73 tussen Venlo en Nijmegen.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 the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Give me one more chance to dream again, one more chance to. child again, thinking the world was mine. I wanna see Christmas, Christmas through your eyes.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 Can stop it slowly. shepherd boy. This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel this stuff. I have had enough. Can you stop the cavalry? sein N. dan stuur